did. ik kon al de neuren. Morgen mijn niet besteuern. Oh ja, masken, je mag maar zot gaan. Kom, zet je al wat dichter en bijt je mijn tepel. Een beetje krallen.